11 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Turkse grondtroepen zijn Syrië binnengetrokken. Dat meldt het Turkse ministerie van Defensie. De Turkse militairen die trokken vanavond ten oosten van de rivier de Eufraat de grens over. Bij luchtaanvallen eerder vandaag kwamen vijf burgers en drie Koerdische strijders om het leven. vanmiddag werden vier grensplaatsen in Syrië onder vuur genomen. Volgens Koerdische media proberen inwoners te vluchten... en zijn op verschillende plekken autobranden en olievaten in brand gestoken die zwarte rookwolken die moeten het zicht van de Turkse straaljagerpiloten belemmeren. De ontsnapte TBS'er Ronald van Zet is woensdag opgepakt in Parijs. Dat bevestigt zijn advocaat. Van Zet van 40 nam vorige week vrijdag de benen... tijdens een verlof vanuit de Nijmeegse pompenkliniek. Daar zat hij vast vanwege zedendelicten met minderjarigen. De TBS'er werd woensdagavond aangehouden in een internetcafé in de Franse hoofdstad. Hij probeerde te onderhandelen over zijn terugkeer... en eiste dat twee medewerkers van de kliniek zouden opstappen. Justitie gaf eerder deze week de identiteit en een foto vrij van de man. George Freulig vertrekt als hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio... en is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de Utrechtse gemeente Vijfherenland. Freulig was ruim zes jaar lang hoofdredacteur van BNR. Hij wordt opgevolgd door adjunct hoofdredacteur Mireille van Ark. Zij werkte jarenlang bij de radio zoals Hilversum 3 en Radio Tour de France. En Chateau Meiland heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Dat is de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Het programma op SBS gaat over een Nederlander... die in Frankrijk een eigen verbouwd kasteel runt voor gasten. de televisierster voor beste presentator ging naar boven Dorens. Chantal Jansen kreeg de prijs voor beste presentatrice. En dit jaar was er ook voor het eerst een prijs voor online series. Die ging naar Nienke Plas voor haar serie Shitty Diary. daarin houdt ze haar volgens op de hoogte van alles wat er in haar leven gebeurt. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het regenen. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 14 of 15 graden. Wel staat er een stevige wind. En vrijdag is het opnieuw wisselvallig. En het weekend komt de 20 graden grens dichtbij.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 Turkse militairen die trokken vanavond ten oosten van de rivier de Eufraat de grens over. Bij luchtaanvallen eerder vandaag kwamen vijf burgers en drie Koerdische strijders om het leven. vanmiddag werden vier grensplaatsen in Syrië onder vuur genomen. Volgens Koerdische media proberen inwoners te vluchten... en zijn op verschillende plekken autobranden en olievaten in brand gestoken. En die zwarte rookwolken die moeten het zicht van de Turkse straaljagerpiloten belemmeren. De ontsnapte TBS'er Ronald van Zet is woensdag opgepakt in Parijs. Dat bevestigt zijn advocaat. Van Zet van 40 nam vorige week vrijdag de benen... tijdens een verlof vanuit de Nijmeegse pompenkliniek. Daar zat hij vast vanwege zedendelicten met minderjarigen. De TBS'er die werd woensdagavond aangehouden in een internetcafé in de Franse hoofdstad. Hij probeerde te onderhandelen over zijn terugkeer... en eiste dat twee medewerkers van de kliniek zouden opstappen. Justitie gaf eerder deze week de identiteit en een foto vrij van de man. George Freulich vertrekt als hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio... en is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de Utrechtse gemeente Vijfherenland. Freulich was ruim zes jaar lang hoofdredacteur van BNR. Hij wordt opgevolgd door adjunct-hoofdredacteur Mireille van Ark. Zij werkte jarenlang bij de radio, zoals Hilversum 3 en Radio Tour de France. En Chateau Meiland heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Dat is de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Het programma op SBS gaat over een Nederlander... die in Frankrijk een eigen verbouwd kasteel runt voor gasten. En de televisierster voor beste presentator ging naar boven Herver Dorens. Chantal Jansen kreeg de prijs voor beste presentatrice. En dit jaar was er ook voor het eerst een prijs voor online series. Die ging naar Nienke Plas voor haar serie Shitty Diary. daarin houdt ze haar volgens op de hoogte van alles wat er in haar leven gebeurt. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het regenen. Morgen is er meer ruimte voor de zon.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 Turkse militairen die trokken vanavond ten oosten van de rivier de Eufraat de grens over. Bij luchtaanvallen eerder vandaag kwamen vijf burgers en drie Koerdische strijders om het leven. vanmiddag werden vier grensplaatsen in Syrië onder vuur genomen. Volgens Koerdische media proberen inwoners te vluchten... en zijn op verschillende plekken autobranden en olievaten in brand gestoken. En die zwarte rookwolken die moeten het zicht van de Turkse straaljagerpiloten belemmeren. De ontsnapte TBS'er Ronald van Zet is woensdag opgepakt in Parijs. Dat bevestigt zijn advocaat. Van Zet van 40 nam vorige week vrijdag de benen... tijdens een verlof vanuit de Nijmeegse pompenkliniek. Daar zat hij vast vanwege zedendelicten met minderjarigen. De TBS'er die werd woensdagavond aangehouden in een internetcafé in de Franse hoofdstad. Hij probeerde te onderhandelen over zijn terugkeer... en eiste dat twee medewerkers van de kliniek zouden opstappen. Justitie gaf eerder deze week de identiteit en een foto vrij van de man. George Freulich vertrekt als hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio... en is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de Utrechtse gemeente Vijfherenland. Freulich was ruim zes jaar lang hoofdredacteur van BNR. Hij wordt opgevolgd door adjunct-hoofdredacteur Mireille van Ark. Zij werkte jarenlang bij de radio, zoals Hilversum 3 en Radio Tour de France. En Chateau Meiland heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Dat is de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Het programma op SBS gaat over een Nederlander... die in Frankrijk een eigen verbouwd kasteel runt voor gasten. De televisierster voor beste presentator ging naar Boven Verdorens. Chantal Jansen kreeg de prijs voor beste presentatrice. En dit jaar was er ook voor het eerst een prijs voor online series. Die ging naar Nienke Plas voor haar serie Shitty Diary. daarin houdt ze haar volgens op de hoogte van alles wat er in haar leven gebeurt. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het regenen. Morgen is er meer ruimte voor de zon.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 Dat meldt het Turkse ministerie van Defensie. Turkse militairen die trokken vanavond ten oosten van de rivier de Eufraat de grens over. Bij luchtaanvallen eerder vandaag kwamen vijf burgers en drie Koerdische strijders om het leven. vanmiddag werden vier grensplaatsen in Syrië onder vuur genomen. Volgens Koerdische media proberen inwoners te vluchten... en zijn op verschillende plekken autobranden en olievaten in brand gestoken. die zwarte rookwolken die moeten het zicht van de Turkse straaljagerpiloten belemmeren. De ontsnapte TBS'er Ronald van Zet is woensdag opgepakt in Parijs. Dat bevestigt zijn advocaat. Van Zet van 40 nam vorige week vrijdag de benen... tijdens een verlof vanuit de Nijmeegse pompenkliniek. Daar zat hij vast vanwege zedendelicten met minderjarigen. De TBS'er die werd woensdagavond aangehouden in een internetcafé in de Franse hoofdstad. Hij probeerde te onderhandelen over zijn terugkeer... en eiste dat twee medewerkers van de kliniek zouden opstappen. Justitie gaf eerder deze week de identiteit en een foto vrij van de man. George Freulich vertrekt als hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio... en is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de Utrechtse gemeente Vijfherenland. Freulich was ruim zes jaar lang hoofdredacteur van BNR. Hij wordt opgevolgd door adjunct-hoofdredacteur Mireille van Ark. Zij werkte jarenlang bij de radio, zoals Hilversum 3 en Radio Tour de France. En Chateau Meiland heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Dat is de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Het programma op SBS gaat over een Nederlander... die in Frankrijk een eigen verbouwd kasteel runt voor gasten. De televisierster voor beste presentator ging naar Boven Verdorens. Chantal Jansen kreeg de prijs voor beste presentatrice. En dit jaar was er ook voor het eerst een prijs voor online series. Die ging naar Nienke Plas voor haar serie Shitty Diary. daarin houdt ze haar volgens op de hoogte van alles wat er in haar leven gebeurt. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het regenen. Morgen is er meer ruimte voor de zon.